Hulpverleners in het oosten van Nederland vinden dat het geen zin heeft... omdat het OM veel te weinig doet met hun aangiftes. Daders komen er vaak vanaf met lage straffen. Zo kreeg een vrouw uit Linden die ambulancemensen bedreigde met messen... alleen een werkstraf van 60 uur. Demissionair minister Grapperhaus had eerder juist beloofd dat er zwaarder gestraft zou worden. Veel problemen door gladheid in het noorden van het land. Door ijzel is het daar op veel plekken spekglad. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd. Daardoor is ook een stuk van snelweg A7 dicht vanuit Duitsland richting Groningen. Volgens de brandweer is het slim om thuis te blijven als dat kan. De GGD waarschuwt mensen die hun boosterprik halen in het buitenland. Je kunt die vaccinatie voorlopig niet invoeren in de Nederlandse coronacheck-app. Je kunt er dus niet mee naar een restaurant of voetbalwedstrijd. Maar, zegt collega Hatice Raba... De komende weken is dat sowieso niet mogelijk, want we zitten midden in een lockdown. En uh, die boosterprik is voorlopig ook geen vereiste voor het coronatoegangsbewijs. Want voorlopig zijn twee prikken genoeg, of één als je het Janssen-vaccin hebt gehad. En Belgen die gisteravond op tv de nieuwste aflevering van de serie Undercover keken... hebben massaal geklaagd over een Nederlandse voice-over. Als er acteurs in het Turks aan het woord kwamen... klonk er tegelijkertijd een voice-over in het Nederlands. werd dus een beetje een rommeltje. De eigenaar van het restaurant kent dat ze er geweest zijn. Maar ik denk dat hij ligt. Wat heb je dan gedaan? Eens kwamen er mensen binnen zodat ik niet kon doorvragen. Volgens de tv-zender was het niet de bedoeling om het zo te laten klinken, maar ging er technisch iets mis. De aflevering wordt daarom woensdag opnieuw uitgezonden. Het weer, nou, het kan dus spekglad zijn in het noorden. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt tot 11 uur code oranje. Vanmiddag is het overal boven nul. Met 3 graden in Groningen, 9 in Limburg. Het is wel bewolkt met kans op wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam Buitenveldert 3 kilometer file.